Hij praat met belangrijke mensen en dus ook met de nieuwe premier, zegt Van Bommel. Morales is in Nederland voor een officiële ontmoeting met minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Ook brengt Morales een bezoek aan de Floriade in Venlo. Verzekeraars willen dat particuliere beveiligers van Nederlandse schepen die bij de Afrikaanse kust varen wapens mogen gebruiken. Volgens de verzekeraars is het gevaar van piraterij steeds groter. De gezamenlijke reders en de verzekeraars willen dat de politiek het snel mogelijk maakt de beveiligers te bewapenen. De overheid zet al gewapende mariniers in op schepen, maar volgens de reders en verzekeraars zijn dat er te weinig om alle schepen te kunnen beschermen. In andere landen, zoals Cyprus en Malta, mogen particuliere beveiligers wel wapens dragen. Volgens verzekeraars leidt dat ertoe dat Nederlandse reders onder een andere vlag gaan varen, zodat bewapende particuliere beveiligers wel zijn toegestaan. Apple komt met een eigen kaartenprogramma voor de iPhone en de iPad. Het Amerikaanse bedrijf gaat daarmee de strijd aan met Google Maps, dat nu marktleider is op het gebied van kaarten voor smartphones. De kaarten zijn geïntegreerd in het nieuwe besturingssysteem van Apple dat de afgelopen dag is gepresenteerd. Het programma kan ook worden gebruikt als navigatiesysteem. Apple zegt dat de kaarten een nieuw eigen design krijgen. Nu nog worden apparaten van Apple standaard geleverd met kaarten van Google. Ongeveer de helft van alle zoekopdrachten in Google Maps komt vanaf een iPhone of iPad. Het weer zwaar bewolkt met lokale bui en de temperatuur ligt rond 12 graden.